verkiezingen had geboycott. Het weer bewolkt en in het noorden en midden van het land regenachtig. Vanmiddag valt in het hele land motregen en het wordt een graad of 14. Morgen opnieuw bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog.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 De 62-jarige Jimmy Hasselden reed op zijn landgoed in West Yorkshire... met zijn elektrische step van een klif en viel in een rivier. Hasselden is een voormalige mijnwerker die steenrijk werd... met een bedrijf dat defensieapparatuur maakt. Eind vorig jaar kocht hij de Segway-fabriek. Vorige week maakte hij 10 miljoen pond over aan een liefdadigheidsinstelling die door hemzelf was opgericht. Gisterochtend werd het lichaam van Hesselden gevonden in de rivier bij zijn landgoed. Nederland stuurt vandaag gegevens over lichamelijke kenmerken van Tanja Nijmeijer naar Colombia. De Colombiaanse autoriteiten onderzoeken of Nijmeijer een van de slachtoffers is van een bombardement op een kamp van de rebellenbeweging FARC. Bij de aanval kwamen zo'n twintig FARC-leden om. Een van hen, een vrouw, is nog niet geïdentificeerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei eerder geen concrete aanwijzingen te hebben dat Nijmeijer onder de slachtoffers is. Op de Amsterdamse effectenbeurs is de koers van het aandeel Spijker omhoog geschoten... na het nieuws dat Saab en BMW gaan samenwerken. Spijker staat meer dan een kwart hoger op ruim 3 euro. Het Nederlandse bedrijf is eigenaar van Saab. De NOS heeft van bronnen bij de bedrijven vernomen... dat het noodlijdende Zweedse autoconcern gebruik gaat maken van de technologie van BMW. Het nieuws wordt door Spijker en BMW niet bevestigd, maar ook niet ontkend. De goudprijs heeft vanochtend een nieuw record bereikt. Voor een ounce van ruim 28 gram moet nu 1300 dollar betaald worden. De prijs is daarmee ruim vier keer zo hoog als tien jaar geleden. Veel beleggers zien goud als een veilige investering. Analisten verwachten dat de goudprijs nog verder omhoog gaat. Het weer bewolkt en regenachtig. Vanuit het noorden later vandaag geleidelijk droog. Middagtemperatuur rond 14 graden. Morgen opnieuw bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.